Mark Hokker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft in Syrië een kopstuk van islamitische staat gedood. De IS-commandant zou hebben geholpen bij de voorbereidingen van de aanslag op een nachtclub in Istanbul... waarbij 39 mensen om het leven kwamen. Het Amerikaanse leger zegt dat de IS er twee weken geleden werd gedood door Amerikaanse elitetroepen. De man vervulde een belangrijke rol binnen de terroristische organisatie... en stond dicht bij de leider van IS, Abu Bakr al-Baghdadi. De politie heeft twee mannen en een vrouw opgepakt voor overvallen in Rotterdam na afspraken via datingsites. De drie knoopten een gesprek aan op een datingsite en lokten anderen naar een huis in Rotterdam. Daar werden zeker twee mensen bedreigd met een vuurwapen. Zij moesten geld opnemen bij een geldautomaat of geld overmaken. De politie vond in het huis meerdere telefoons en kleine hoeveelheden cocaïne en heroïne. De man die gisteravond in Parijs een agent doodschoot was een bekende van de politie, maar die wist niet dat hij was geradicaliseerd. Franse aanklager zegt dat de man een lang strafblad had en onder meer twee keer was veroordeeld voor poging tot moord op een politieagent. Waarom hij niet op de lijst van terreurverdachten stond is niet bekend. De politie in Canada heeft 104 mannen opgepakt in een grote kindermisbruikzaak. De arrestanten zijn mensensmokkelaars, pooiers en mannen die wilden betalen voor seks met tienermeisjes. De arrestaties volgden na een onderzoek van vier jaar door de politie in York, de regio rond de stad Toronto. De arrestanten waren volgens de politie van plan seks te hebben met minderjarigen, maar hadden dat nog niet gedaan. VVV Venlo is kampioen van de eerste divisie. Uit bij FC Eindhoven werd het 0-0 en daardoor is VVV niet meer te achterhalen door nummer 2 Jong Ajax. Vorige week werd al duidelijk dat de club uit Venlo volgend jaar in de eredivisie speelt. Het weer vanuit het noorden op steeds meer plaatsen regen. Het koelt af naar 4 graden in het noorden tot 8 in het zuiden.